Een Turks-Armeense man van 29. Op die pamfletten staat iets over Turkije, maar veel is nog onduidelijk. En de auto zelf zou niet van de verdachte zijn, zegt correspondent Charlotte Weijers. Het zou een auto van zijn oudere zus zijn. Nou, daarmee heeft hij eh, over meerdere kruisingen en ook op de stoep gereden. Heeft een andere auto geraakt, is in de etalage van de parfumwinkel Doeklas tot stilstand gekomen. En volgens kranten toen uit de auto gerend. En de politie zegt dat omstanders hem toen hebben vastgepakt en dat hij aanspreekbaar was. Hij is opgepakt. Er zijn meerdere slachtoffers, een dode, meer dan tien gewonden... waarvan sommigen er slecht aan toe zijn. Het kabinet wil dat er snel vier grote opvanglocaties komen voor asielzoekers. Al maanden zit het aanmeldcentrum in Terapel in Groningen vol... en slapen er soms mensen op stoelen, zo ook vannacht weer. De staatssecretaris praat nu met zeven gemeenten over grote tenten of sporthallen... waar de asielzoekers in ieder geval een half jaar kunnen blijven. En hij hoopt dat ze eruit gaan komen. Mensen zien dat er op dit moment gewoon een situatie is... die je echt kunt bestempelen als een crisissituatie. Namelijk dat mensen op straat dreigen te slapen. En dan zeggen heel veel gemeentebesturen, dan eh, helpen we mee. De twee doden die vorige week donderdag zijn gevonden in een huis in Den Bosch... blijken een vrouw van 64 en haar dochter van 35 te zijn. De politie zegt dat het duidelijk is dat het om de bewoners gaat. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere mensen betrokken zijn geweest bij hun dood. Maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. En over een half uur beginnen honderden mensen aan een stille tocht voor Gino. Het jongetje van negen verdween vorige week uit een speeltuin in Kerkrade... waar hij tijdelijk woonde bij zijn zus. Hij werd een paar dagen later doodgevonden in Geleen. Daar zit een man voor vast. En om Gino te herdenken is er in Kerkrade een stille tocht... Al wel stil, er rijden een paar honderd ronkende motoren en auto's mee. Omdat Gino daar gek op was, vertelt deze verslaggever. Daarom is het besloten om ja, die wagens te gebruiken als een soort van erehaag eh, bij die tocht. En zal in ieder geval eindigen op dat veldje waar Gino voor het laatst gezien is. Gino groeide op in Maastricht. In die stad wordt morgen ook een stille tocht gehouden. En dan nog het weer. Er kan vanavond nog hier en daar een bui vallen. Morgen af en toe zon, meestal droog. In het oude oosten kans op een buitje, dan een graad of 19.